Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Twente is gisteravond een automobilist om het leven gekomen. Op de provinciale weg tussen Goor en de snelweg A1 botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurder van een van die auto's kwam om het leven. Drie inzittenden raakten bekneld. Het is onduidelijk hoe ernstig zij gewond zijn. De N347 is in beide richtingen afgesloten geweest voor het verkeer. Bij een blikseminslag in het zuidwesten van Duitsland zijn zes mensen zwaar gewond geraakt. Drie van hen zijn in levensgevaar. De groep was aan het fietsen toen ze werd overvallen door slecht weer. Een deel van de groep ging schuilen bij een boerderij. Zes anderen gingen aan een tafel zitten onder een boom toen de bliksem insloeg. Drie van hen zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een moeder en haar twee kinderen liepen ook verwondingen op. De kinderen zaten in een fietsaanhanger en kregen een schok van de bliksem. In de Rotterdamse wijk Charloes is gisteravond laat een explosie geweest bij een winkelpand. Het is dezelfde winkel waar vrijdagavond ook een explosief afging. Gisteren ontstond er brand bij het gebouw. Die kon volgens de politie snel geblust worden. Niemand is gewond geraakt. Bij de explosie vrijdag sneuvelde de ruiten van de zaak. In en rond Rotterdam zijn dit jaar al zeker 100 explosies geweest. Er zijn 90 mensen aangehouden. Vaak houden de zaken verband met drugshandel. Ajax heeft zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen gewonnen. Thuis tegen het gepromoveerde Heracles werd het 4-1. Bij de rust was het nog 1-1. In het laatste kwartier scoorde Ajax nog drie keer. Verder eindigde PEC Zwolle tegen Sparta in 1-2. En eerder gisteravond was PSV met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. Heerenveen won met 3-1 van RKC Waalwijk. Het weer, opklaringen vannacht en niet kouder dan 15 graden. Morgen ruimte voor de zon en het blijft zo goed als droog.